klok werd gemaakt in de jaren 20 als vervanging van de vorige, die in de Eerste Wereldoorlog werd omgesmolten om kanonnen van te maken. De klokken van de Keulse Dom luiden alleen nog op kerkelijke feestdagen, als de paus sterft of bij het beëindigen van een oorlog. Dan het weer, bewolkt en op de meeste plaatsen droog, plaatselijk mist en in het noorden en oosten ligt de vorst waardoor het glad kan zijn. Overdag vanuit het zuiden regen, maximaal tussen 3 graden in het noorden en 7 in het zuiden.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 Daarom worden alle metro- en treinstations en de vliegvelden in de hoofdstad extra bewaakt. Een concrete aanleiding is er niet. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt Scotland Yard. De afgelopen maanden is de bezorgdheid in Europa over een aanslag zoals in het Indiaanse Mumbai gegroeid. Meerdere terroristen schoten, in ruim twee, schoten ruim twee jaar geleden op verschillende plekken in het wilde weg om zich heen. 164 mensen kwamen om. Eind vorige maand werden in Denemarken en Zweden vijf mensen opgepakt... op verdenking van het beramen van zo'n aanslag. In Zuid-Limburg veroorzaakt smeltwater veel overlast. Straten en kelders zijn ondergelopen doordat de sneeuw aan het smelten is. Volgens de brandweer kan in de loop van de ochtend ook de Maas voor overlast gaan zorgen. De rivier brengt veel smeltwater uit Frankrijk en België met zich mee. Als het water blijft stijgen, neemt de brandweer in de ochtend maatregelen. In Wallonië leidde het smeltwater en de aanhoudende regenval tot overstromingen. Vooral inwoners van de provincies Luik en Luxemburg hebben er last van. Daar kreeg de brandweer tientallen meldingen van ondergelopen straten en kelders. Het Amerikaanse leger gaat voor het eerst in meer dan tien jaar bezuinigen. Minister Gates heeft aangekondigd dat het defensiebudget de komende vijf jaar met 78 miljard dollar omlaag gaat. Dat gebeurt door 47.000 banen te schrappen bij de landmacht en het korps mariniers. Niet meteen, maar pas in 2015, als de Amerikaanse troepeninzet in Irak is beëindigd en in Afghanistan.